Christian met het NOS Journaal. Aanklagers in de VS hebben een celstraf van 7 tot 9 jaar geëist... tegen voormalig Trump-adviseur Roger Stone. Hij zou onder Ede hebben gelogen tegen het congres... en het onderzoek naar Russische inmenging... bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben belemmerd. Stone is al door een jury schuldig bevonden. Het vonnis volgt eind volgende week. Het Nederlandse cruiseschip de Westerdam mag toch niet afmeren in Thailand... uit vrees voor het coronavirus. Eerder meldde eigenaar Holland America Line dat het schip in Thailand welkom was... omdat niemand aan boord besmet is met het virus. Waarom de Thaise autoriteiten van mening zijn veranderd is niet duidelijk. Het schip met ruim 2000 opvarenden was ook al niet welkom in de Filipijnen, Taiwan en Japan. Bij de Iraanse vergeldingsaanval vorige maand op een militaire basis in Irak... hebben meer dan 100 Amerikanen licht hersenletsel opgelopen, zoals een hersenschudding. Direct na de aanval op 8 januari zei president Trump dat er geen gewonden waren. Later bleken het er enkele tientallen te zijn en nu staat de teller op 109. Van hen is bijna driekwart weer aan het werk. In Ierland hebben de linkse nationalisten van Sinn Féin voor het eerst de meeste stemmen gekregen. Maar ze krijgen door het kiessysteem niet de meeste zetels. Ze komen uit op 37, eentje minder dan de centrumrechtse partij Fine Gael. Regeringspartij Fine Gael, ook centrumrechts, is de grote verliezer en komt op 35 zetels. Sinn Féin is omstreden vanwege de vroegere band met terreurbeweging IRA. Een jongen van 11 uit Eritrea is vorige week bij zijn eerste zwemles in Lemmer verdronken. Hij was pas een paar maanden in Nederland en ging met school naar het zwembad. Zijn moeder wilde voor de zekerheid mee, maar zegt dat dat van de school niet mocht. Volgens de eigenaar van het zwembad in Lemmer waren er genoeg toezichthouders aanwezig.